Visser met het NOS-journaal. De Arabische Liga Syrië vandaag waarschijnlijk een reeks economische sancties op. In de ontwerptekst van de Liga worden alle transacties met de Centrale Bank van Syrië verboden. Verder worden vliegtuigen van Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott, de goede bevroren en hoge regeringsambtenaren krijgen een reisverbod. Het Arabische Landenverbond stemt later vandaag over het pakket aan maatregelen. De verwachting is dat de vereiste tweederde meerderheid wordt gehaald. Met de sancties wordt Syrië gestraft voor het aanhoudende geweld van het regime tegen betogers en activisten. De Arabische Liga eiste deze week dat Syrië 500 waarnemers toelaat, maar het regime in Damascus weigerde dat. In Egypte heeft Mohammed al-Baradei zich bereid verklaard premier te worden van een interimregering. Hij ziet dan af van het presidentschap. De oud-topman van het VN-atoomagentschap maakt dat bekend na gesprekken met de militaire machthebbers. El Baradei ziet zichzelf als alternatief voor Ganzouri, de interim-premier die deze week door de militaire raad naar voren werd geschoven. De benoeming van Ganzouri, die premier was onder president Mubarak, leidde tot woedende reacties bij met name de protestbeweging in Cairo. 46e editie van het cabaretfestival Kamaretten is gewonnen door ongericht enthousiasme. De jury noemde het trio charismatisch en aanstekelijk. In het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam versloeg ongericht enthousiasme medefinalisten Diederik Smit en Lankmoed. Onder andere Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemond en Hans Steeuwen hebben Kamaretten al eens gewonnen. Het weer, vannacht bewolkt in ongeveer 8 graden. Overdag neemt de wind toe, boven de wadden tot stormachtig.